Marjon Koekoek met het NOS Journaal. De zes kandidaten CDA-leiderschap zijn het niet eens over de vraag of de partij te ver is afgeweken van haar middenpositie. In het tv-debat gisteravond zei kandidaat Wintels dat het CDA weer een fatsoenlijke middenpartij moet worden. Tegen kandidaten Buma, Spies en Bleker verbaasden zich daarover. Ze verdedigen het beleid van het kabinet Rutte. Bleker vindt dat er duidelijk gewerkt is aan CDA-punten. Van de kandidaten willen Buma, Van Torenburg en Keizer sowieso wel in de Kamer. De anderen weten dat nog niet. 11% van de hbo-docenten heeft wel eens een zesje gegeven aan werk dat onvoldoende was. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond. Bijna een kwart van de docenten voelt zich wel eens onder druk gezet. Vooral het management wil graag dat studenten slagen. De AOB is blij met de resultaten van de enquête. Duidelijk wordt hoezeer docenten onder druk staan. De grootste bank van de Verenigde Staten, JP Morgan Chase, heeft onlangs grote verliezen geleden door risicovolle investeringen. In een paar weken tijd is 2 miljard dollar verloren op de beurs. Volgens een topman hebben medewerkers te veel geld gestopt in derivaten. Hij spreekt van zware fouten en domme keuzes. JP Morgan Chase kwam in 2008 juist vrij goed uit de bankencrisis, doordat de bank relatief voorzichtig was geweest. Een woonzorgcomplex in Landgraaf is ontruimd na een brand. De 18 bewoners en een aantal begeleiders moesten de nacht in het gemeentehuis doorbrengen. Voor de lichamelijk en verstandelijk gehandicapte bewoners werd daar een speciale ruimte ingericht. De brand in het huis De Schans ontstond rond half twaalf in de keuken. Het vuur was snel onder controle, maar er was veel rook. In München is de Duitse oorlogsfotograaf Horst Vaas overleden. Hij werkte bijna 50 jaar voor EP en werd vooral bekend door werk uit de Vietnamoorlog. Twee keer werd hij onderscheiden met de Pulitzerprijs. Horst Vaas is 79 jaar geworden. Dan nog het weer, bewolkt en af en toe wat regen, middags in het noordwesten zonnige periode. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan geen files, ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden vandaag plaats op de A1 Amersfoort-Apeldoorn en op de A37 tussen Hogeveen en de Duitse grens. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren.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 www.zfmzandvoort.nl dat got ritme van Zandvoort. Zandvoort. Felt pretty, never looked like Cameron Diaz was her last name, always been abandoned Keep your head up, baby girl, this your anthem There goes Hannah, showing up for Banner Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see her crying out, yeah Is there anybody out there?